Een grote groep verkopers stapte naar de rechter omdat ze vinden dat het kabinet veel te laat met het vuurwerkverbod kwam. Dit zei hun advocaat erover. Het is heel onnagedacht door de, door de overheid over eh, wat er nu allemaal straks moet gebeuren in dit hele korte tijdsbestek. Eh, ook op oudejaarsavond hou je eigenlijk een beetje je hart vast. Er is een enorme verschuiving gaande naar illegaal vuurwerk. En eh, ja, hele gevaarlijke zaken zoals karbietschieten. Maar de rechter laat het vuurwerkverbod dus staan. Kindervuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerten mogen trouwens wel gewoon. Minister Wopke Hoekstra doet nogal vaag of hij lijsttrekker wil worden van het CDA. E Gisteren kwam Hugo de Jonge er ineens mee dat hij ermee wil stoppen. En dus moet er worden gezocht naar een opvolger. Maar of Wopke dat gaat zijn? Nu ben ik nog niet aan zet. Het bestuur van het CDA is aan zet. Eh, mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daar dan over nadenken. Dat zal ik dan ook gewoon zelf thuis moeten bespreken. Waarschijnlijk komt het CDA-bestuur er later vandaag op terug. Het gaat in Duitsland helemaal niet goed met de coronabesmettingen. In de dagtijd kwamen er bijna 30.000 nieuwe bij, een record. Zondag komen de leiders van de Duitse deelstaten bij elkaar om te overleggen. Het zou goed kunnen dat er een volledige lockdown komt. En dit jaar is natuurlijk helemaal het jaar van de drive-in. We kregen de drive-in coronatest, de drive-in diploma-uitreiking. Femke Louise organiseerde een drive-in albumrelease. En nu is er ook de oliebollen drive-in. Je moet ervoor naar het A18 Bedrijvenpark in Wil, in de Achterhoek. Maar dan heb je ook wat. De winterwonderwereld waar je uiteindelijk het, eh, de oliebollen gaat afhalen... Eh, kom je daadwerkelijk bij de koek en zopie, zoals iedereen het kent. En eh, kun je bij je koek en zopie dus ook je snet ontvangen. Lekker broodje uno's. Uiteindelijk ook je appelbouillets, die zijn er verkrijgbaar. ja, en vergeet de warme chocolademelk met slagroom niet, Die is ook altijd zo lekker krijg je het weer nog. Op de meeste plekken is het een grijze dag met af en toe regen, behalve in Groningen en Drenthe. Het is waterkoud vandaag, een graad of 4. Dit weekend ook grijs en kans op buien. Het wordt wel ietsje warmer.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 Minister Hoekstra wil op dit moment niet zeggen of hij beschikbaar is als lijsttrekker van het CDA. Eerst moet het partijbestuur vergaderen en als dat een verzoek doet zal ik dat thuis bespreken, zei Hoekstra. De EU moet in 2030 minstens 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat zijn de EU-leiders overeengekomen op een top in Brussel. Ze zaten de hele nacht te vergaderen. En het weer bewolkt van het zuidwesten uit wat regen. In het noordoosten is het tot de avond droog en het wordt maximaal 4 graden. ZFM. Yes, I'm in love. that's why fijne dagen en een voorzitter.